RIVM waarschuwt voor matige smok morgen en overmorgen. Aan het eind van de middag of in het begin van de avond is er een verhoogde ozonconcentratie. Kinderen en mensen met problemen aan de luchtwegen kunnen dan het beste binnen blijven. Het RIVM raadt verder aan om een zware lichamelijke inspanning te vermijden. Als het zaterdag regent en de wind draait naar het westen is de ozon waarschijnlijk verdwenen. Het is niet nodig om de hele bevolking in te enten tegen Q-koorts, dat zegt de Gezondheidsraad. Inenten tegen Q-koorts is riskant omdat er weinig bekend is over de werkzaamheid en de veiligheid van het vaccin. Alleen bij bepaalde groepen hart- en vaatpatiënten is inenten wel aan te raden. Bij hen kan Q-koorts leiden tot ernstige complicaties. Ondanks de economische crisis is de wereldwijde uitstoot van kooldioxide vorig jaar gelijk gebleven. Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving becijferd. De uitkomst is aan de ene kant positief, omdat voor het eerst sinds 1992 het wereldwijde CO2-niveau niet is gestegen. Maar aan de andere kant negatief. Deskundigen hadden gedacht dat de uitstoot door de crisis zou dalen. De orkaan Alex is in de bergen in het noordoosten van Mexico afgezwakt tot een tropische storm. Vanmorgen, toen Alex in Mexico aan land kwam, bereikte hij nog windsnelheden tot 170 km per uur. Er werden daken van huizen afgerukt en er ontstonden overstromingen. Duizenden Mexicanen sloegen op de vlucht. Alex was de eerste orkaan van het seizoen in het Atlantisch gebied. De Russische tennister Vera Zvonareva heeft zich geplaatst voor de finale van Wimbledon. Ze versloeg de Bulgaarse Pionkova in drie sets. In de eindstrijd moet Zvonareva tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Serena Williams en de Tsjechische Kitova. Het weer. Vanavond in het oosten eerst nog plaatselijk een bui. Het blijft met 20 tot 25 graden nog lang warm.